Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Israël wordt geprotesteerd en gestaakt... om druk te zetten op de regering van premier Netanyahu. Snelwegen worden door demonstranten geblokkeerd en veel bedrijven zijn dicht. De deelnemers willen dat de regering een deal sluit met Hamas... om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Volgens recente peilingen willen meerderheid van de Israëliërs zo'n deal om de oorlog te beëindigen... Het dodelijke geweld tegen Palestijnse burgers speelt voor slechts 6% van de respondenten mee in hun motivatie. In Kerkdriel was gisteravond een gestolen bedrijfsbusje in brand gestoken met zwaar vuurwerk. De knal werd tot 7 kilometer verderop gehoord. Volgens getuigen werd het vuurwerk aangestoken door mannen met bivakmutsen. Ze zouden daarna zijn weggevlucht in een auto die klaar stond. Het is onduidelijk van wie het busje is. Het voertuig had geen kentekenplaat en is daarom moeilijk te identificeren. Voor de vijfde avond op rij zijn er in Servië rellen geweest tegen de overheid. In de hoofdstad Belgrado vochten mensen met de politie. Demonstranten beschuldigen de regering van president Vucic van corruptie. In de stad Valjevo werd een kantoor van Vucic's partij in brand gestoken. Eerder deze week werd ook een partijkantoor in Novi Sad geplunderd. Een Palestijnse vrouw die naar Italië was gebracht voor medische behandeling is daar overleden. Volgens het ziekenhuis in Pisa was de 20-jarige vrouw sterk vermagerd toen ze woensdag naar Italië kwam. Italiaanse media schrijven dat ze ernstig onder was. Tijdens een behandeling kreeg ze ademhalingsproblemen en een hartstilstand en dat overleefde ze niet. In Italië worden tientallen zieke en gewonde Gazanen behandeld. Het weer, het is op veel plekken bewolkt. Er kan wat motregen vallen. In het zuiden kans op zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen de zonnige periode en droog bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 door Tony Bennett en eh, Amy Winehouse. Body and Soul, heel bekend nummer. En uh, tweede uur draaien we ook leuke jazzmuziek. Uh, of soms een beetje op de grens van de jazz. Soms een beetje naar de pop. Soms een beetje jazz rock. Dus wat, wat mag je verwachten? In ieder geval Jack van de Pol. Jack van Pol eh, Rob Frank heb ik staan. Sinne Eeg, eh, nieuwe cd van Sinne Eeg. De Diva Jazz Orchestra. Ben Bassel. Eh, iets uit de film van The Naked Gun. De nieuwe film, zou ik maar zeggen. Kortom, er zit van alles in. En ik begin met een nummertje van Colosseum. En ja, die hebben, dat is eigenlijk jazz rock, zou ik zeggen. Uit de 70 jaren. En daar is een poosje geleden een box uitgebracht met zes ja, zes cd'tjes met werk van deze eh, ja, mooie band. De naam Colosseum, waar komt dat vandaan? Nou, John Hisman die was een keer met zijn eh, toenmalige vriend Barbara Morrison... op de Paladijn in Rome. En toen keek hij uit op het Colosseum en toen vertelde hij haar... ik ga een band oprichten en ik ga hem Colosseum noemen. Nou, dat is gelukt. Het is een goede band geweest. En ik draai een nummertje van een eh, serie uit de BBC live-opnames. En dit is Elegy Colosseum. John Hisman, eh, drummer van de, de, de, band en oprichter van Colosseum. Bekende jongen die daar ook in zat was Dick Hextel Smit op de saxofoon. Zijn foto's dat hij twee saxofoons gelijk aan het bespelen is. Eh, dat was Colosseum. Dan keren we weer terug naar de wat eh, gematigde klanken. Dan kom ik bij een bekende meneer, George Benson. Als ik die zo ga zien staan. En Al Giro, Summer Breeze, bekend nummer van... waiting in the kitchen for cooking and the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. van Seals and Croft Summer Breeze... maar deze uitvoering van George Benson op gitaar en El Giro... zorgde voor de zang Summer Breeze. Mooi nummertje. Kom ik bij een autodidact in de jazz, Jack van Pol. Een jongen uit een ondernemersgezin... die eh, eigenlijk eh, helemaal geen muzikale scholing had gehad... die ondernemer was en op een gegeven moment daarmee stopte... En eh, als vierjarig al achter de piano zat... had de moeder die veel oude jazzmuziek draaide... En ja, eh, eh, er zijn er meer die geen, in de jazz die geen noot kunnen lezen. Maar eh, bij Jack van Pol werd deze omstandigheid een soort geuzendaad. Hij was er trots op, want zo ongeletterd kon hij zijn eigen stijl ontwikkelen. Hij speelde wat hij eerder had gehoord en voegde er eigen elementen aan toe. Nou, hij heeft niet met de minste gespeeld. Als ik kijk, Ben Webster, Clary Clark, Terry, Don Byers... Dizzy Gillespie, John Griffin, Buddy DeFranco. Kortom, allemaal mensen met wie hij gespeeld heeft. Een groot fenomeen. En ik toog de hoogste tijd om op eh, eh, ZFM Jazz weer eens wat van hem te draaien. Jack van Pol met een eh, mooi nummertje van het cdje Hijacking 72. Sweet Georgie Fame. van was dat. En eh, met het nummertje Sweet Georgie Fame. Nou, volgens mij is dat ooit gezongen door Blossom Derry. En ik vond het wel leuk om weer iets van eh, Georgie Fame op te zoeken. Georgie Fame, een bekende rhythm and man, maar ook eh, een jazz. De Blue Flames speelde die. En ik kwam een cd'tje tegen, The Songs of Ted Dameron. En dat is een, een pianist die speelde onder andere bij Miles Davis. en speelde samen met John Coltrane. En eh, On a Misty Night heet die cd. En daar wordt op gezongen door Karin Grok. Dat is een Noorse jazzzangeres, heel bekend. En Georgie Fame. The Happy Heart. Komt-ie. loves to sing right after dark, all because he has a happy heart. Sure as spring, he will sing. Have you ever heard the whippoorwill? You'll hear him trill up in the hill, all because he has a happy heart he just can't help but sing. Love is the reason cause I have a happy heart. Since ja, ik had u de eh, Georgie Fame beloofd... maar tot mijn grote spijt heb ik er net één aangeklikt van dit, uh, deze cd... waar Georgie Fame even eh, koffie is gaan drinken. Want het was alleen Karin Krok. Dus u houdt Georgie Fame en Karin Krok in een duet voor mij het goed een volgende keer. kom ik bij een andere bekende jazzzangeres, Jasmea Horn. Mooie cd gemaakt in 2019, Love and Liberation. Daar staat een leuk nummertje op. Dat is Out the Window... En eh, ja, daarin laat Hoorn ook haar skettalenten horen. Vrolijk nummer over een man en een vrouw met intenties voor elkaar. Het lijkt een beetje op big band-stijl van eh, eh, Dina Washington en Ella. Komt-ie. Yes, Horn. Jesmea Horn. Jesmea Horn. Out the window. smart. Cause if you're not, she's gonna break your heart. And all of the things you've ever dreamed of will go out the window. You better think twice. Cause your girl is made of sugar and spice. But all of the sugar that she's made of will go out the window. Now you understand, you're the kind of man she preys on. Open up your eyes, don't believe the lies. makes decisions how I think you ought to listen. Now you better think twice. If your girl is made of sugar and spice, but all of the sugar that she's made of will go out. body doodly, body doodly, out the window, out the window. Ja, mooie muziek van uh, eh, Jamea Horn. Kom ik terecht bij een eh, bekende eh, pianist en Hammond-orgelspeler genaamd Rob Franke. En ja, die man die maakte Fumu, heette dat vroeger. Eh, heel lang geleden werkte ik als scholier bij De Gruiter, een supermarkt die volgens mij niet meer bestaat. En daar had je van die banden, die kon je erin zetten om in de winkel muziek te laten klinken. Een soort achtergrondmuziek. En dat werd dan gemaakt door de toetsenist Rob Franke. En eh, ja, dat was bijzonder. Maar de, beste man heeft ook heel veel met anderen samengespeeld. Was, vaak speelde veel, veel met Toet Stielemans onder andere. En eh, met Ferdinand Povel en met eh, Louis de Bij, drummer. En eh, heeft mooie muziek gemaakt. En daarvan laat ik een stukje horen gewoon. Van Rob Franke. Eens even kijken. The Day After Sunday. Dat was Rob Franke met eh, op de bas Wim Esset. Uh, eh, Joop de gitaar, Louis de Lusanet op de drums... en Wim van der Beek op de percussie. Dus leuk, Rob Franke. Eh, dan kom ik terecht bij een zangeres die lang in het vak zit... maar die toch in 2023 een album uitbracht, Both Sides Now, Marjorie Barnes. flows of angel hair and ice cream castles. Yeah. but clouds got in. restless winds that dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing nothing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. als je denkt, wat eh, klonk die trompet leuk op de achtergrond... dat was Suzanne Veneman. Eh, en dit was natuurlijk Marjorie Barnes. Wil je Marjorie Barnes live horen? Dan kan dat, want ik zie dat ze een plekje heeft gekregen... in de programmering van Jazz in Zandvoort. En wel op 10 mei 2026. Je moet nog even geduld hebben treedt Marjorie Barnes op in eh, Jazz in Zandvoort. Nou, ik die lijst trouwens bekijk, zie ik 8 maart Michiel Varenkamp staan. Daar vind, ben ik altijd van onder de indruk, omdat die man heeft altijd zo'n leuke interactie met zijn publiek. En hij gaat muziek spelen van Louis Armstrong, zie ik. Kortom, veel te beleven in Zandvoort. En helemaal als het gaat om jazz in Zandvoort. De eerste eh, die geprogrammeerd staat is 14 september eh, aanvangstijd, vaste tijd, Tijn Tommelen kwartet. En het is natuurlijk allemaal in nieuw unicum. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een man die heet... Uh, even kijken, Ben Basel. En ja, die speelt eigenlijk een solide groove. Zijn geluid onthult ook wel diepe wortels in ska, reggae, dub. Gecombineerd met zijn improvisatietalent. En ja, maakt hij er iets moois van. Een combinatie van een beetje van Jamaicaans en, en, jazz. Ik ga eens even kijken of ik het nummertje terug kan vinden... in de collectie die ik meegenomen had gedaan. Ben Basau. Ik denk het wel. Hier heb ik hem. Hot Drop. Hot Drop is een eh, ja, straattaal. in Fortnite eh, komt die term voor. leuke muziek van Ben Basseil. Eh, een bassist en componist. En eh, heeft ooit ja, heeft veel met ska. En heeft onder andere ook gespeeld in een New York Ska Jazz Ensemble. Ik hou erg van ska, dus vandaar af en toe iets er doorheen. Dit komt van een cd'tje 2025. Benergy. De, de, moeite waard van het luisteren. Eh, dan gaan we naar de Diva Jazz Orchestra. Maak ook mooie muziek hoor. even kijken hoe ik die schoof in de Diva Jazz Orchestra. Three Sisters en ik had komt van de cd'tje uit 23, de Diva Jazz Orchestra. mooie muziek van de, eh, ja, de Diva Jazz Orchestra, deze damesband. En dit komt allemaal van de cd, de Diva Jazz Orchestra Live at the Dizzy's Club. CD uit 2023. En dan nu eh, jullie speciale aandacht voor een zangeres Sinne Eeg... en de pianist Jacob Christoffersen... En die hebben al heel lang samengewerkt. Maar dit is eigenlijk hun eerste uh, duo-album. Het is echt een pareltje geworden. Muzikaal vakmanschap van de bovenste plank, zou ik zeggen. En eh, de, titel van de cd is Shikiori. En dat is Japans. Japans is een, dat, is een soort 150 eh, jaar oud landhuis. En ja, dat is een hele traditioneel iets. En dat is een mooie cd geworden. Luister en geniet van Sinne Eeg en... Jacob Christoffersen. Eh, even kijken hier. But Not For Me, bekend nummer. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it. And I'll start a riot. will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tells me fate supplies a mate. That's all bananas. They're writing songs of love but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could ever guarantee. I was a fool to fall and gay that way. High ho, alas, and also like a day. not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, and also lack of day. the memory of his kiss. I guess he's not for me. Oh, then sunshine, listen, you never tell me dreams come true. I'm certain it's the final curtain. I guess he's not. I guess he's not. I guess he's not. I guess he's not. Da, da, da, da, da, da, da, Sinne-Ege was dat, met eh, eh, eh, But Not For Me. van haar nieuwste cd uit 2025, Shikiori. Japanse titel, mooi nummer. Eigenlijk heb ik een aantal zangeressen laten horen... die het sketten nog niet verleerd zijn, zou ik zeggen. Didi Bridgewater, uh, Jasmea Horn en Sinne Eeg. Een fantastische sketters. dat doe ik eigenlijk niet zo vaak, maar ik vond het wel eens leuk deze keer. Uh, er is een nieuwe film van The Naked Gun. De zoon van Frank Drebin eh, doet zijn intrede in de filmwereld. En daar, die hebben altijd een mooie sound. Dus de titelsound van The Naked Gun is eigenlijk uit de tv-serie van Please Squad. En wordt hier op deze nieuwe soundtrack gespeeld door eh, Gordon Goodwin Orchestra. Ik ga hem even opzoeken. En daar komt hij. Uh, The Naked Gun, nieuw dit was de Naked Gun van de, de, de, soundtrack van de nieuwe film uit 2025. Eh, Gordon Goodwin. dit was ZFM Jazz samenstelling, presentatie Alko Beuving. Ik wens je een hele mooie dag. Eh, maak er iets moois van. Doe gezellige dingen, doe leuke dingen. En rust een beetje uit. Tot een volgende keer. See you next time. Fijne dag. Tot ziens. Dag, dag. Dag, dag.